Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Limburg heeft een eind gemaakt aan een illegaal feest in Weert. Daar hielden zo'n 100 feestgangers een reef in een kraakpand. De politie ging erop af nadat buurtbewoners klaagden over herrie. Na diverse meldingen van geluidsoverlast in de loop van de nacht... zijn wij vanmorgen naar het feestterrein gegaan... en op dat moment waren daar nog ongeveer 100 feestvierders aanwezig. De mobiele eenheid is op dit moment nog bezig... en er zijn tot nu toe enkele aanhoudingen verricht. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt. Er zouden ook bezoekers uit Duitsland en Frankrijk op het feest af zijn gekomen. Niet alleen in Weert was het raak, ook in de buurt van Haarlem zijn vannacht twee feestjes afgekapt. Agenten hebben de namen van feesthangers opgeschreven. Die kunnen later een boete op de mat verwachten. In Amsterdam heeft een straatrover toegeslagen. Hij stak een vrouw en ging er daarna met de buit vandoor. Het slachtoffer raakte gewond, maar is volgens de politie wel aanspreekbaar. Kort daarna werd een vrouw van haar fiets geplukt en beroofd. De politie denkt dat het om dezelfde dader gaat. President Trump zegt dat hij zich een stuk beter voelt. Dat heeft hij in een videoboodschap laten weten. De Amerikaanse president heeft corona en werd vrijdagavond opgenomen in een ziekenhuis. De komende dagen moet blijken of de behandeling die hij krijgt aanslaat. En dat mag dan wel dierendag zijn. Helena uit Vlissingen is helemaal klaar met muizen. Ze wordt er knettergek van. Muf, zuur. En ik, een tijd geleden werd ik gewoon wakker van de zuur. Het is echt van, ja, zure lucht. Ik kan het niet uitleggen. Het is echt gewoon echt heel erg vies gewoon. Al jarenlang krioelen die knaagdiertjes rond in haar huis. Ik heb ook een, eh, tijdje ergens anders eh, moeten wonen. Maar dat was eh, vanaf november toen echt de muizen over me heen gingen lopen. Toen was ik het beu. De huurbaas weet van de problemen, maar een oplossing voor het muizenprobleem is er nog niet. Het weer nog grijs met hier en daar wat regen. Later vanmiddag zijn er wel opklaringen en is het bijna overal droog. Het wordt vandaag een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar.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 I shouldn't waste more time. But honestly, I pause when you cross me. I break when you call. Your action tells me something soft. In this empty apartment, my pain on the twist the words I say. Seriously, you say I'm so heartless, like it is under me.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 Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me. You deserve better. You know you deserve better. We should be together. Uh. protection, selection, selection. Oh, yeah. Let me love you. That's all you need, baby. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. Mm. It's not even the weekend. And I'm wearing that dress I can't afford. Giving life a new meaning without you there.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 Er was een lach, er was verdriet. Maar echt, het is niets waard zonder jou. Op een dag dan zal het licht uitgaan. Begrijp dan waarom ik zo heb gedaan. Als ik de weg wel kwijt. Maar het besef kwam met de tijd.